Deze vrouw ook, zij filmde het. We staan steeds stil. Het is nu uh, eh, inmiddels 2,5 uur ongeveer. En eh, er zou een trein komen om ons op te halen of weg te slepen. Maar dat schijnt nu toch niet te lukken. ook op Twitter schreven veel mensen over hun ervaringen. Zo zou een man de bevalling van zijn vrouw hebben moeten missen en deelde iemand anders taart uit. NS noemt de situatie erg vervelend en wil mensen die extra geld kwijt waren door een vertraging compenseren. Een vrouw van 18 krijgt geen celstraf voor een dodelijke steekpartij op een terras vorig jaar. Jordi van 22 kwam daarbij om het leven. Volgens de rechter stak de vrouw hem neer uit zelfverdediging omdat hij haar aanviel. Ze krijgt wel een taakstraf van 60 uur voor het mishandelen van de zus en vriendin van Jordi. En flitsbezorgers hebben hun beste tijd wel gehad, zegt AT5. Tijdens corona kwamen er in korte tijd veel van die bedrijfjes bij... die allemaal beloofden dat ze binnen 10 minuten met je boodschappen voor de deur zouden staan. Maar inmiddels zijn er nog maar weinig mensen die er bestellen. Eh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik bestel nooit bij een flitsbezorger. Bijna nooit, nee. Alleen als ik heel brak ben, heb ik, ik heb het echt een paar keer gedaan. Als ik echt geen zin heb om de deur uit te gaan. Ik heb niet het gevoel dat het nog erg speelt of zo. De urgentie is er een beetje vanaf, denk ik. Nou, volgens de economen van ING is het aantal flitsbestellingen in ons land het afgelopen jaar, dus na het afschaffen van de coronaregels, met dik 40% gedaald. Het weer, ja, er vallen wat buien, maar het is wel een stukje beter dan gisteren. Er is zelfs af en toe wat zon en het is een graad of 9. Morgen is weer een ander verhaal, dan is het opnieuw kletsnat.